uur. Ampersen met het NOS-journaal. In Canada is opnieuw een massagraf ontdekt bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Volgens een inheemse groep gaat het om 182 anonieme graven bij een katholieke kostschool in de provincie British Columbia. De afgelopen tijd werden bij twee andere voormalig internaten in totaal bijna 1000 graven gevonden. Inheemse kinderen moesten zich op de kostscholen aanpassen aan de dominante westerse cultuur. Sinds de ontdekking van de graven zijn er in Canada verschillende katholieke kerken afgebrand. Vermoedelijk door brandstichting. Ook gisteren gingen weer kerken in vlammen op. China viert vandaag het 100-jarig bestaan van de Chinese Communistische Partij. Op het Tiananmenplein in Peking zijn vliegshows en toespraken met tienduizenden aanwezigen. President Xi Jinping stond in zijn speech stil bij de economische groei van China in de afgelopen eeuw. Hij zei dat het land de komende 100 jaar, 100 jaar nog welvarender moet worden. Xi waarschuwde ook andere landen. Hij zei dat kritiek niet zal worden geaccepteerd. Veel westerse landen veroordelen de onderdrukking van de Oeigoeren door China... en de groeiende invloed van Peking op Hongkong. Onder het puin van het deels ingestorte flatcomplex bij Miami Beach... zijn nog eens zes slachtoffers gevonden, onder wie twee kinderen. Daarmee is het aantal doden opgelopen naar 18. Het gebouw stortte een week geleden in. Er worden nog altijd 145 bewoners vermist. De stad Utrecht was direct betrokken bij de slavenhandel en profiteerde van de opbrengsten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Daarin staat dat alle grote instituties in de stad van de slavernij hebben geprofiteerd... zoals de gemeente, musea, de katholieke kerk en de universiteit. De Utrechtse rol bij de slavernij was volgens de onderzoekers relatief klein... vergeleken met een stad als Amsterdam, maar groter dan tot nu toe werd gedacht. Het weer bewolkt met vooral in het oosten wat regen. Overdag weinig verandering. Het wordt 14 tot 18 graden. De komende dagen wordt het iets warmer.